zitten in de knel, dat zegt de Sociaal-Economische Raad. Ze voelen zich gevangen in het combineren van hun werk... De SER vindt dat de regels veranderd moeten worden. Mensen met een dubbele baan lopen tegen problemen aan... bij bijvoorbeeld de loonheffingskorting en bij pensioenregelingen. Op de A67 bij Eindhoven is een tankwagen door de middenvangrail gereden. Daardoor is de weg in beide richtingen gesloten, meldt de ANWB. De tankwagen kwam uit de richting van Antwerpen... en vervoerde mogelijk gevaarlijke stoffen. De ravage is groot. De verwachting is dat het opruimen nog uren gaat duren. De politie in Amsterdam heeft een bende opgerold die als postorderbedrijf drugs verkocht via internet. De vier verdachten hebben vermoedelijk tienduizenden drugspakketten verstuurd over heel de wereld. Ze verkochten onder meer LSD, ecstasy, cocaïne en MDMA en verstopten de drugs in zelfgemaakte make-up doosjes en inktcartridges. In Madrid zijn rellen uitgebroken na de dood van een straatverkoper. Honderden betogers staken afvalbakken in brand en blokkeerden straten. Er zouden zeker twintig gewonden zijn. De straatverkoper was volgens getuigen op de vlucht voor de politie... die bezig was met een actie tegen illegale straatverkoop. Volgens de politie overleed de man door een hartstilstand. De Groningse rederij Sea Trade is beboet voor het illegaal laten slopen van schepen in het buitenland. Zes vennootschappen van de rederij en twee bestuurders moeten geldboetes tot 750.000 euro betalen. Volgens de rechter liet de rederij vier schepen illegaal naar Turkije, Bangladesh en India varen om ze daar te laten slopen dat is verboden. Bibian Mentel heeft op de Paralympische Spelen opnieuw goud gepakt. Eerder won snowboardster, de snowboardster uit Loosdrecht al op de cross. Maar nu was ze ook de snelste op de banket slalom. Lisa Bunschoten uit de Meern pakte het brons. Zilver was voor de Amerikaanse Brittany Corey. Het weer overwegend bewolkt, af en toe regen, minima rond 2 graden. Verder op veel plaatsen kans op sneeuw later vandaag. Het wordt 2 graden.